Volgens Obama heeft Amerika belang bij een sterk, vreedzaam en welvarend Rusland. Wel hield Obama Rusland het belang voor van een democratie met verschillende partijen die om de macht strijden. En met onafhankelijke media die corruptie en andere misstanden aan de kaak stellen. Hij verdedigde het mogelijke NAVO-lidmaatschap van Georgië en Oekraïne... en benadrukte daarbij dat de NAVO niet uit is op confrontatie met Rusland, maar op samenwerking. De vraag naar uitzendpersoneel daalt nog steeds. Tussen half mei en half juni daalt het aantal gewerkte uren in de uitzendbranche met 24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt de brancheorganisatie ABU op basis van een onderzoek onder 80% van de Nederlandse uitzendbureaus. Het de achteruitgang was het grootste in de industriële en technische sector. De daling tussen half mei en half juni was minder scherp dan in de periode daarvoor. Volgens de ABU kan dat erop duiden dat het einde van de periode van achteruitgang in zicht is. In Ede is een groep jongeren aangehouden wegens woninginbraken en diefstal van brommers. De jongens van 13 tot 18 jaar opereerden in wisselende groepjes en braken het afgelopen half jaar in 20 woningen in. Daarnaast stalen ze 18 brommers in Ede, Barneveld en Venendaal. Enkele jongens hebben inmiddels bekend. De politie kwam de jeugdbende begin december op het spoor na een inval. Toen werden allerlei gestolen spullen bij iemand thuis gevonden. De voetbalclub FC Eindhoven blijft komend seizoen uitkomen in de Jupiler League. De KNVB heeft de begroting van de club alsnog goedgekeurd en een nieuwe licentie afgegeven. Eindhoven heeft zelfs zulke goede cijfers gepresenteerd dat de KNVB de club ook niet langer meer onder curatele stelt. FC Eindhoven eindigde het afgelopen seizoen op de 18e plaats in de Jupiler League.